Man staat in de keuken en hij was de hele vaat. Dat moet echt de liefde zijn. Hij zet elke week de vuilniszak weer aan de straat. Dat moet echt de liefde zijn. Hij strijkt zijn overhemden en hij legt ze in de kast. Dat moet echt de liefde zijn. Wie zit er aan de sherry terwijl hij de piepers jast? Dat moet liefde zijn. Ik heb een man, man, man die houdt van mij. Alleen van mij, alleen van mij. Ik heb een man, man, man die houdt van mij. Alleen, alleen van mij. Ik heb een man, man. Brengt er elke morgen mijn ontbijtje aan mijn bed. Dat moet echt de liefde zijn. Die speelt er liefdesliedjes aan mijn raam op zijn trompet. Dat moet echt de liefde zijn. Die wrijft er na het douchen heel mijn rug weer lekker droog. Dat moet echt de liefde zijn. Hij heeft het mooiste pijltje en ik de mooiste boog. Dat moet liefde zijn.